Lot Lewin met het NOS Journaal. Een demonstratie met honderden mensen op het Museumplein in Amsterdam vanavond is voortijdig afgebroken omdat de deelnemers niet voldoende afstand hielden. Het gaat om een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De demonstranten vinden dat hun keuzevrijheid te ver wordt ingeperkt. De gemeente had toestemming gegeven voor een demonstratie met duizend mensen... maar alleen als de coronamaatregelen werden gerespecteerd. Toen dat niet gebeurde, heeft de politie de organisatie opgedragen om de bijeenkomst te beëindigen. De Surinaamse regering heeft opnieuw uitstel van betaling aangevraagd bij de schuldeisers. Het is al de tweede keer. De afgelopen periode bleek te kort om de staatskas op orde te krijgen. Door financieel wanbeleid van ex-president Bouterse heeft het land een staatsschuld van ruim 2,5 miljard euro. De regering wil uitstel van de rente- en aflossingsbedragen van dit en volgend jaar. De inwoners hebben door de geldproblemen te maken met inflatie, korting op subsidies en levensmiddelen worden steeds duurder. Bij een brand op de intensive care van een ziekenhuis in Roemenië zijn tien doden gevallen. Zeven anderen raakten gewond. De brand brak uit op een afdeling waar coronapatiënten werden verpleegd. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. In Washington zijn naar schatting enkele tienduizenden aanhangers van president Trump de straat op gegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Ze geloven, net als Trump, dat er bij de presidentsverkiezingen is gefraudeerd. Ook in andere steden zijn pro-Trump demonstraties gehouden. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgenochtend is het overwegend droog. In de middag gaat het flink regenen en waait er een forse zuidelijke wind.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 It's a shame the way you hurt me. Radio. Radio. say I'm not about to pay nobody's way Cause it's all about the dog in me telling me who I should be. Cause I'm free to be me. Can't you see? I don't need nobody telling me who I should be. Broadcasting worldwide. Yeah, It's intense. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. Emergency. You broke a leg, call the ambulance. 911. Emergency. emergency. intense radio. radio. Your love. Your love. House Vibes. Hosted by DJ Malzo. sure to come back next time for the hottest house vibes on the planet.